Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Los Angeles is songtekstschrijver Marilyn Berkman overleden. Samen met haar man Allen maakte ze de teksten voor liedjes in populaire films en tv-series in de jaren 60, 70 en 80. Ze schreven meer dan 60 nummers voor Barbara Streisand, waaronder The Way We Were, de soundtrack van Jentel en het duet You Don't Bring Me Flowers met Neil Diamond. Ook schreven Marilyn en Ellen Bergman teksten voor Frank Sinatra, Sting, Aretha Franklin en Michael Jackson. Met hun werk wonnen Marilyn en Ellen Bergman drie keer een Oscar en ook meerdere Emmys en Grammys. Marilyn Bergman stierf thuis met haar 96-jarige man aan haar zijde. Ze was zelf 93 jaar. Een Saoedische prinses en haar dochter zijn vrijgelaten na bijna drie jaar gevangenschap. De 57-jarige prinses Basma is een nicht van koning Salman... en staat bekend als voorstander van vrouwenrechten in Saoedi-Arabië. Ze werd begin 2019 samen met haar dochter opgepakt... toen ze op het punt stonden om naar Zwitserland te vliegen voor een medische behandeling. Ze werden vastgezet in een gevangenis waar veel politieke gevangenen zitten... maar waarom is nooit bekendgemaakt. gemaakt. Volgens een mensenrechtenorganisatie heeft ze in de gevangenis niet de zorg gekregen die ze nodig had. Ze zou nog steeds medische hulp nodig hebben. In Brazilië zijn zeven doden gevallen toen een hoge klif afbrak. Dat gebeurde bij een stuwmeer in de deelstaat Minas Gerais. De rotspartij kwam terecht op twee bootjes waarin toeristen zaten... en veroorzaakte een vloedgolf. Beelden daarvan gaan rond op sociale media. Mogelijk was de klif verzwakt doordat het in het oosten van Brazilië veel heeft geregend. Naast zeven doden zijn er tientallen gewonden, van wie er negen ernstig letsel hebben. Het aantal vermisten is bijgesteld van 20 naar 3. Het weer. De regen trekt steeds meer naar het oosten weg. Minima rond 5 graden. Aan de kust waait het hard. Overdag af en toe zon en slechts een enkele bui. De wind zwakt af en het wordt een graad of 7.